Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De moeder van het Amerikaanse jongetje van 6 dat zijn schooljuf neerschoot... moet voor de rechter komen. De vrouw wordt aangeklaagd voor verwaarlozing van haar kind... en het laten rondslingeren van een geladen vuurwapen. Begin dit jaar schoot het jongetje op school na een ruzie zijn juf neer. Zij raakte zwaar gewond. Het kind zelf wordt niet vervolgd. Hij is 6 en snapt een rechtszaak nog niet, zegt de Amerikaanse aanklager. In Brabant, rond het dorp Etteleur, ligt het bezaaid met kleine stukjes glas. Bij een grote brand zijn zonnepanelen geknapt en de lucht ingeschoten. Stukjes glas liggen in tuinen, op straat en bij deze boer in zijn weiland. Laat hij zien bij Hart van Nederland. Je prikt dan in de maagwand en eh, die koeien eh, die kunnen daar buikpijn van krijgen en eh, aan overlijden. Hier is uh, ja, geen redder aan voor ons. Het opruimen is bijna niet te doen en bovendien blijft hij met zijn melk zitten... want die kan niet worden verkocht vanwege de voedselveiligheid. Ajax heeft eindelijk de opvolger van Mark Overmars binnen. De technisch directeur moest dik een jaar geleden opstappen vanwege grensoverschrijdend gedrag. De club uit Amsterdam heeft lang gezocht en is uitgekomen bij Sven Mislintaat. De Duitser werkte hiervoor onder meer bij Stuttgart, Borussia Dortmund en Arsenal. En de camembert en de rode wijn mogen uit de koelkast. Hoog bezoek vandaag, want president Macron van Frankrijk komt langs voor een staatsbezoek aan Nederland. Het is lang geleden dat een Franse president officieel langskwam. Jacques Chirac deed dat voor het laatst in 2000. Frankrijk en Nederland hebben elkaar gevonden toen Engeland uit de EU stapte, zegt correspondent Frank Renaud. Nou, dat heeft tot een match geleid, zou je kunnen zeggen. Macron en Rutte, die liggen elkaar heel erg goed. Ze zijn allebei pragmatisch, liberaal en oplossingsgericht. Het klikt, ze kunnen goed met elkaar overweg. En daardoor zijn ook de relaties tussen Nederland en Frankrijk warmer geworden. Macron wordt ontvangen door koning Willem-Alexander. Ze gaan onder meer het Rijksmuseum bezoeken en daar is ook een diner. En het weer nog een wisselend dagje vandaag met veel wind en vanochtend vooral in het oosten ook regen. Later breekt overal de zon door, maar er zijn ook buien met kans op onweer. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Baarn en Blaken met 10 minuten oponthoud. A9 ook maar Amstelveen.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 In Slenaken in Limburg is gisteravond waarschijnlijk een man bij een aanrijding achtergelaten op straat. Degene die betrokken was bij het ongeluk zou zijn doorgereden. Het slachtoffer lag op de weg en de man heeft het ongeluk niet overleefd. Honderden mensen zijn in Israël de straat op gegaan om te demonstreren. Ze zijn boos dat premier Netanyahu de oppositie en de protestbeweging de schuld geeft van de onrust in het land. Er wordt in Israël al weken gedemonstreerd tegen hervormingsplannen. De moeder van het Amerikaanse jongetje van zes dat zijn schooljuf neerschoot... moet voor de rechter komen. Ze wordt aangeklaagd voor verwaarlozing van haar kind... en het roekeloos achterlaten van een geladen vuurwerpen. Het weer bewolkt met hier en daar regen en ook af en toe zon... door 10 tot 14 graden.